Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journal. Het Israëlische leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze luide knallen hebben gehoord. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen gericht waren op Hezbollah-doelen in het zuiden van de stad. Hierbij is volgens het leger een Hezbollah-terrorist omgekomen. Die zou Hamas hebben geholpen bij het beramen van aanslagen op Israëlische burgers. Vrijdag voerde Israël ook al aanvallen uit op Beirut. Dat was toen voor het eerst sinds een staakt het vuren dat in november was ingegaan tussen Israël en Hezbollah. Veel Nederlanders denken helemaal niet zo zwart-wit over de komst van de asielzoekers... staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers lijkt dat wel zo door debatten in de Tweede Kamer en in de media. Een derde van de bevolking vindt dat Nederland de grenzen moet sluiten voor asielzoekers. Maar er is daarnaast een grote groep van bijna 60% die er genuanceerder over denkt. Zij vinden dat Nederland wel de plicht heeft om mensen die vluchten voor oorlog en geweld op te vangen. En als het gaat om arbeidsmigranten, dan vinden veel mensen wel dat daar grenzen aan moeten worden gesteld. Maar ook dat ze nodig zijn om economische redenen. De vrouw die zegt dat ze is misbruikt door de Britse prins Andrew ligt op sterven. Virginia Giuffray is nu 41 en schrijft op Instagram dat ze is aangereden door een bus. Artsen zouden tegen haar hebben gezegd dat ze vanwege nierfalen nog maar een paar dagen te leven heeft. Giuffray werd bekend doordat ze prins Andrew beschuldigde van misbruik toen ze minderjarig was. Dat zou zijn gebeurd in de huizen van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. In 2022 trof Andrew een schikking met haar voor naar verluid zo'n 14 miljoen euro. De prins verloor door de zaak een deel van zijn koninklijke titels.